Is that you, David Page? Vrienden van de Dire is met Twisting by the Pool. Daarvoor hoorde je de uitvoering van Toto van het eh, nummer With a Little Help for My Friends. En volgens mij was dat in Amsterdam, maar het kan ook Parijs zijn geweest.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 We'd like you all to clap your hands. Can you do that? Let's see ya. Woo! All right. weekends in the summer with a teenage diplomat. In the dumps with the moms as the adolescent bumps his way into his head. With a boulder on my shoulder, feeling kinda older, I trip to merry gonna down. She never got tired. She's gonna make it through the night. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. Storm, Fantastisch nummer. En we gaan gewoon door, want we gaan nou naar uh, Jimi Hendrix. Zijn eerste succes, Hey Joe. Heerlijk, het eh, geluid van Supertramp, Give a Little Bit. voor Riders in the Storm van eh, onze geachte vrienden The Doors. En natuurlijk een eh, live versie, waarschijnlijk in Duitsland... tijdens dat programma wat ze toen hadden, Beat Club... van... nou, zie ik word oud. Een van de dingen die je overkomt als je oud wordt... is dat je af en toe niet meer op namen kunt komen. En nu heb ik zo'n moment. Zo ineens, flash. Hoe heet die? Hij zong hij, Hey Joe. Dat weet ik dan wel. Ik, ik kom er gewoon niet op. Het is echt belachelijk. Maar goed, ik ga daarover nadenken. Ondertussen luisteren jullie naar uh, Shine on the Crazy Diamond van Pink Floyd. Dat was eh, Pink Floyd met Shine on Your Crazy Diamond. Een werkelijk voortreffelijk en schitterend nummer. Ehm, even kijken, we gaan eh, verder met Queen. Dat, eh, dat leek me wel leuk. Breakthrough, een nummer wat eigenlijk nooit zoveel heeft gedaan... maar toch eigenlijk heerlijk Queen is. Joe Cocker met You Can Leave Your Head On. Een nummer wat eh, ook te horen is in de film Nine and a Half Weeks. schitterend, schitterend met Mickey Rourke en eh, Kim Bessinger. Hier nu kan ik wel op namen komen. Eh, we gaan eruit, het is afgelopen, het is sluis. Maar volgende week woensdag, als ik goed op mijn lijstje heb gekeken, ben ik er weer. En dan hoop ik dat jullie er ook voor zijn. We gaan eruit met Strawberry Letter van de Brothers Johnson. Bye bye. Hello, my love, I heard a kiss from you.